Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Turkije zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul. Volgens de oppositie waren er alleen al in Istanbul 300.000 betogers. Honderden mensen die door een politieafzetting probeerden te komen... werden teruggedrongen met traangas en rubberkogels. In totaal zijn er zo'n 100 betogers opgepakt... Burgemeester Imamoglu is de belangrijkste rivaal van president Erdogan... en werd woensdag opgepakt op verdenking van onder meer corruptie. Het plan van het kabinet voor de stikstofcrisis laat langer op zich wachten. Premier Schoof heeft een speciale ploeg met bewindspersonen samengesteld... en wilde eind deze maand een eerste plan hebben... maar het wordt vermoedelijk later in het voorjaar. Volgens Haagse bronnen waren niet alle betrokkenen goed op de hoogte van de materie. Op de A2 bij Nieuwegein zijn een bestelbus en een vrachtwagen in brand gevlogen. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. Vanwege het ongeval was de snelweg richting Den Bosch twee uur afgesloten. Inmiddels is één rijstrook weer open. Er wordt een kraan ingezet om de vrachtwagen te bergen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Nieuwegein is nog niets bekend. De Amerikaanse bokslegende George Foreman is overleden. Hij was tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht en won goud op de Olympische Spelen in Mexico in 1968. Zijn bekendste wedstrijd was in 1974 in Congo, de Rumble in the Jungle. Voorman was favoriet, maar verloor van Mohammed Ali. In 1994 maakte hij een comeback en werd hij de oudste wereldkampioen zwaargewicht ooit. Ook was Forman succesvol als zakenman.